Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Nederlandse beachvolleybalsters Madeleine Meppelink en Marleen van Eersel... zijn goed begonnen aan hun Olympische toernooi. Ze wonnen hun eerste groepswedstrijd tegen een duo uit Venezuela... in twee sets, 21-17 en 21-11. Ook beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen... hebben hun eerste wedstrijd op de Spelen met gemak gewonnen... In het stadion op de Copacabana won het koppel van twee Russen met 21-15 en 21-14. De estafettezwemsters kunnen later vannacht voor de eerste Nederlandse medaille zorgen op de Spelen. Ze plaatsen zich vandaag voor de finale van de 4 keer 100 meter vrije slag. De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC is bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij gebleven in Johannesburg. Maar de partij kreeg niet genoeg stemmen voor een meerderheid. Eerder was al duidelijk dat het ANC andere grote steden had verloren, waaronder de hoofdstad Pretoria. Het ANC ligt onder vuur vanwege corruptieschandalen en tegenvallende economische cijfers. KPN en Fox Sports hebben een akkoord bereikt over de doorgifte van de Fox Sports zenders met onder meer live wedstrijden van de eredivisie. KPN gaat Fox Sports meer betalen, maar de zenders komen niet in het basispakket zoals Fox Sports wilde. Het blijft dus zo dat alleen klanten met een speciaal abonnement live, live eredivisiewedstrijden kunnen kijken. Volgens KPN wordt het basispakket niet duurder. Beide partijen hebben anderhalf jaar over het contract onderhandeld. Volgens de Belgische premier Michel is de aanval op twee politieagenten in Charleroi waarschijnlijk een terreurdaad. De dader riep Allahu Akbar toen hij met een kapmes twee agenten te lijf ging. Een van de agenten liep zware snijwonden op in het gezicht. De andere vrouw raakte licht gewond. De politie schoot de dader neer en overleed later in het ziekenhuis. Het weer, het is overal droog vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen overdag is het ochtends overal redelijk zonnig, maar in de middag flink bewolkt en kan er lokaal bui vallen. Het wordt wel warm bij 22 tot 25 graden.